4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Drie medewerkers van de GGZ-instelling Parnassia in Den Haag... hebben ontslag genomen na het steekincident van Malek F. vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg. De Syrische vluchteling F stond bij Parnassia onder behandeling... toen hij vorig jaar op bevrijdingsdag drie willekeurige mensen neerstak. De opgestapte medewerkers vonden dat zij de verantwoordelijkheid... voor de psychiatrische patiënten en de bijkomende risico's niet meer kunnen dragen. Malek F. werd eerder dit jaar veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De afspraken over extra geld voor onderwijs blijven overeind. Dat zegt minister Slop in reactie op de draai van de AOB. Vrijdagavond sprak de grootste onderwijsvakbond met het kabinet af... dat het onderwijs eenmalig 460 miljoen euro extra krijgt. En de staking van komende woensdag werd afgeblazen. Maar veel leerkrachten bleken niet tevreden met deze deal. Vanmiddag maakte de AOB een draai en de bond roept de leden nu op om toch woensdag te gaan staken. AOB-voorzitter Lisbeth Verheggen, die vrijdag de stakingsoproep introk, legt per direct haar functie neer. Minister Grapperhaus wil dat justitie toegang krijgt tot versleutelde chatberichten op diensten als WhatsApp en Telegram, als daarin kinderporno wordt gedeeld. Techbedrijven als Facebook maken nu bewust geen ontsleutelsoftware, zodat die ook niet in verkeerde handen kan vallen. Als Grapperhaus zin krijgt, dan loopt de privacy van alle gebruikers gevaar... waarschuwen cybersecurity-deskundigen. In Urk is een woning zwaar beschadigd... doordat er vermoedelijk zwaar vuurwerk was ontploft. Zo ligt de voordeur van de woning eruit. De bewoners die thuis waren toen de bol vannacht ontplofte... zijn ongedeerd. De politie noemt dat een wonder. Het huis is afgesloten voor onderzoek. Dan nog het weer. Er trekt een gebied met bewolking en af en toe regen over het land. De temperatuur schommelt rond de 12 graden bij matige zuidelijke wind. Morgen is het bewolkt en er valt af en toe een bui. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam staat het vast op de A4 vanuit Den Haag. Tussen de knooppunten De Hoek en Bad Hoeverdorp is de vertraging een kwartier...